De autoriteit Financiële Markten waarschuwt consumenten die beleggen in grond. Aanbieders van grondbeleggingen beloven de beleggers vaak hoge winsten. Maar die worden volgens de AFM meestal niet gehaald. De aanbieders speculeren vooral op wijzigingen van bestemmingsplannen. Als de bestemming van een stuk grond bijvoorbeeld verandert van landbouw naar woningbouw, wordt het veel meer waard. Volgens de AFM hebben consumenten de afgelopen jaren voor tientallen miljoenen euro's belegd in grond. Op een Noors cruiseschip is voor de derde keer dit jaar het norovirus uitgebroken. Bijna 100 passagiers zijn besmet en moeten overgeven of hebben diarree. Bijna 50 mensen zijn geïsoleerd van de rest van de passagiers. Het cruiseschip is met 2000 mensen aan boord van Oslo op weg naar Amsterdam. In maart werden twee keer in korte tijd honderden mensen ziek. De rechter heeft uitspraak gedaan in de zogeheten riool- en kofferbakmoord. Een van de twee hoofdverdachten kreeg 30 jaar cel. De man van 36 schoot twee jaar geleden een Amsterdammer en een Aalmeerder dood. Het lijk van de Amsterdammer werd na twee weken gevonden in de kofferbak van zijn auto in Nieuw-Vennep. Dat, was, eh, dat van de Almere bleek verstopt in een rioolput in Almere. De tweede hoofdverdachte, een man van 49 jaar, kreeg 18 jaar cel. Hij is eigenaar van een toko en wordt gezien als het brein. De zaak speelt in het drugsmilieu. De man die wordt verdacht van de moord op Andrea Lute in 1993 heeft bekend. De man van 41 uit Hogeveen werd maandag aangehouden. De politie was hem op het spoor gekomen doordat zijn DNA overeenkomt met sporen die eerder in deze zaak zijn gevonden. Hij heeft nu gezegd dat hij Andrea heeft gewurgd. Andrea Lute uit Ruinen verdween op 10 mei 1993 onderweg van school naar huis. Een dag later werd ze dood teruggevonden. Het weer vanuit het oosten bewolking met later wat regen.